In Libië eisen demonstranten het aftreden van kolonel Gaddafi. Die is al 41 jaar aan de macht. In Bahrein is de kroonprins gesprekken begonnen met de oppositie. Verder heeft hij het leger opdracht gegeven te vertrekken van het Parelplein... waar de afgelopen dagen enkele doden vielen bij demonstraties. De militairen zijn vervangen door de politie. Mogelijk heeft de kroonprins dat gedaan op aandringen van de Verenigde Staten... die willen dat er hervormingen worden doorgevoerd in het oliestaatje. In Marokko zijn vandaag betogingen aangekondigd. Het is nog onduidelijk welke omvang die zullen hebben. De betogers eisen meer democratie en een nieuwe regering. Ook willen ze dat de Marokkaanse koning minder macht krijgt. Bij een verkeersongeluk in Nederhorst den Berg is vannacht zeker één dode gevallen. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeval. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De komende dag wordt meer bekendgemaakt over het ongeluk in het Noord-Hollandse Nederhorst den Berg. In de laatste kersttoespraak van koningin Beatrix zijn passages over tolerantie en solidariteit geschrapt. Dat heeft theoloog en dichter Huub Oosterhuis gezegd in het EO-programma Blauw Bloed. Oosterhuis is een vertrouweling van de koningin. In haar kersttoespraak toonde de koningin zich bezorgd over het huidige maatschappelijke en politieke klimaat in Nederland. Ze had zich nog duidelijker willen uitspreken, maar dat ging volgens Oosterhuis niet door omdat de PVV het daar niet mee eens zou zijn. De RVD wil op de opmerkingen van Oosterhuis geen commentaar geven. Het weer in het zuiden regen of lichte sneeuw, bijna overal lichte vorst. Overdag droog, bewolkt en af en toe zon. Het wordt 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft